Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Drie ziekenhuizen in Gaza moeten medewerkers en patiënten evacueren, zegt Israël. De ziekenhuizen liggen in het noorden van de Gazastrook, waar nog flink gevochten wordt. De directeur van een van die ziekenhuizen zegt dat ze de oproep negeren... omdat ze nergens heen kunnen en het dan anders helemaal geen zorg is. Israël heeft veel verwoest in Gaza. Afgelopen zondag begonnen ze een nieuwe operatie in het noorden... omdat ze denken dat Hamas zich aan het hergroeperen is. Orkaan Milton, die op de Amerikaanse staat Florida afkomt... is opnieuw in kracht toegenomen. Milton is nu een orkaan van categorie 5. En dat is de hoogste van allemaal. En veel bewoners zijn inmiddels gevlucht. We uh, have a place to go. It's in a no flood zone, so we'll be okay. As, as long as the uh, house uh, can stand up to the uh, winds, of course. En de tijd begint te dringen om nog weg te komen, want waarschijnlijk komt Milton komende nacht aan land in Florida. President Biden zei gisteren dat het mogelijk de zwaarste orkaan in meer dan 100 jaar zal zijn. Rechters zijn niet zo streng voor boeren die te veel mist op hun land spuiten. Dat staat in de krant het FD. De afgelopen tijd waren er zes strafzaken tegen boeren die dat deden. En ze waren wel schuldig, maar kregen geen straf. Omdat de rechter vond dat de overheid de regels niet op orde heeft en de boeren niet anders konden. En veel boeren hebben te veel mist en weten niet hoe ze daar vanaf moeten komen. En dan nog dit. Een jongen van 16 in Amerika heeft een game record te pakken hij is de allereerste gamer die het voor elkaar heeft gekregen om Tetris uit te spelen. Ja, dat spel bestaat al bijna 40 jaar, maar voor de meeste mensen gaan de vallende blokjes rond level 30 toch echt te snel om dat bij te kunnen benen. Nou, deze jongen heeft een bijzondere manier om dat te omzeilen, zegt mijn collega Joppe. Hij kan zijn duim op een bepaalde manier bewegen, waardoor hij binnen 1 seconde 10 keer kan klikken waardoor die, eh, die snelheid van het spel kan bijbenen. En eh, ja, dat, eh, dat, dat, je, moet, je moet je biceps op een hele rare manier eh, het ziet er heel raar uit. Maar dat is, daar is een hele techniek uh, voor ontstaan. Ja, het is een hele workout. Dus eh, nou, hij behaalde het 255ste level. En toen hij dat ook won, startte het spel opnieuw op. Omdat er na dat level geen nieuwe levels meer zijn. En de jongen was kapot en zegt dat hij, dat hij het spel nooit meer wil spelen. En weer dan nog. Vanmiddag komen er flinke buien aan met ook kans op onweer en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan een graad of 15.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 goedemiddag luisteraars. Dit is Lunchroom, rechtstreeks vanuit onze studio aan de Tolweg. En dit was Genie van Falco. Charles, bedankt voor gezellige drie uur. Ik hoop het weer twee uur lekker door kunnen zetten. Fantastische muziek. U krijgt ook nieuwtjes natuurlijk van Zandvoort en de directe omgeving. En, eh, maar vooral hele lekkere muziek. En ik ga door met de Nederlandstalige. Tenminste, het is wel Nederlandstalig, maar het is Clouseau. Een oudje. Daar gaat ze, want dat zeg ik altijd. Daar gaat ze. Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar die heb ik nooit gezien. Soms praat ze, terwijl ze slapen met mijn kussen speelt. Ik laat ze, zolang ze maar met mij mijn lakens deelt. En zelfs de hoeders van de langzaam als ze fout parkeert. En zelfs de flikken hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert. Ongegeneerd. Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij buigt zijn grijze hoofd en dankt kunstgeschiedenis. Volg de koers van de kunstgeschiedenis aan de hand van steden... die ooit grote artistieke centra waren. Deze keer Cordoba en Salamanca. En dat gaat over de middeleeuwen en de renaissance. En de kosten zijn 10 euro, maar daar krijgt u wel een kopje thee of koffie voor. U moet u eigen wel even aanmelden via de balie 5740330. 5740330. En het is zondag 27 oktober van 2 tot 4 uur middags. En de locatie Juttershart, burgemeester Nabijlaan, nummertje 100. En dat is ook natuurlijk in Zandvoort. En ik ga door met de Celtic Thunder, The Dutchman. The Dutchman's not the kind of man to keep his thumb jammed in the dam that holds his dreams in. secret only Margaret knows. When Amsterdam is golden in the morning, Margaret brings him breakfast and she believes him. He thinks the tulips bloom beneath the snow. He's mad as he can be, but Margaret only sees that sometimes, sometimes she sees her unborn children in his eyes. Let us go to the banks of the ocean where the walls rise above the desider's ease. dear Margaret remembers that for me. The Dutchman still wears wooden shoes. His cap and coat are patched with the love that Margaret sewn in. Sometimes he thinks he's still in Rotterdam. He watches tugboats down canals and calls out to them when he thinks he knows the captain. Till Margaret comes to take him home again through the unforgiving streets Amanda Pellerin is al enige tijd actief als vrijwillig ambassadeur voor de toegankelijkheid in Haarlem en Zandvoort. Als ervaringsdeskundige op het gebied van toegankelijkheid zet zij zich in om bewustwording te creëren over hoe toegankelijkheid in de openbare ruimte en diensten zijn voor mensen met een beperking. Recent besloot zij dat Zandvoort, net als Haarlem, een eigen coördinator toegankelijkheid nodig heeft. Iemand die op onafhankelijke wijze de behoeften en uitdagingen van ervaringsdeskundigen kan vertalen naar concrete oplossingen voor de gemeente. Het idee voor de oprichting van een groep ambassadeurs kwam voort uit de vaststelling dat Zandvoort nog geen officiële vertegenwoordiging had, die zich inzet voor toegankelijkheid. Amanda nam de initiatief om te onderzoeken of er meer mensen in Zandvoort actief bezig waren met dit onderwerp. Zo kwam zij in contact met andere ervaringsdeskundigen, wat leidde tot oprichting van een groep ambassadeurs... die samenwerking aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze gemeente. Ja, en volgens mij is mijn eigen collega Imka Drommel... nu straks aanwezig bij de burgemeester. En ik weet niet of zij ambassadeur is... maar ze doet in ieder geval vreselijk de best daarvoor. This World Our Home. Douwe Bob.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 was een Nederlandse zanger bekend als Jack Jersey. Componist, arrangeur, tekstdichter en producer van lichte muziek. Hij begon zijn loopbaan in bandjes en brak door als componist en producer... voor een groot aantal artiesten. Met grote hits van Jan Boezeroen, Nick McKenzie en André Mos... Voor de laatste kregen meerdere hits een nieuw leven als tune van de Tros. Hij was de producer en schrijver van de Nederlandse tekst van Come Sava, uitgevoerd door The Shorts, de internationaal aansloeg. Ook andere composities van hem werden in het buitenland gecoverd. Als zanger had hij eerst en meerdere kleine hits in Nederland... tot hij in 1973 in het Engels doorblak met I'm Calling. Dat alarmschijf werd van Radio Veronica. Vanwege overeenkomsten in het stemgeluid werd hij veel met Elvis vergeleken. Ik heb gekozen voor Jack Jersey, achterin volgens met Lady... Papa was a poor man en dan natuurlijk zijn grootste hit... I'm Calling. Veel succes en veel plezier bedoel ik. Loving you is like a fantasy. To be loved by you is ecstasy. You're the only one deserving to be my lady. Loving you is like a dream come true. No one makes me feel the way you do when I'm next to you. Well, from the moment that I met you, oh, I couldn't forget you. one thing, you be mine when you smile and said you were free. I never felt so fine. say, baby, loving you is like a fantasy. To be loved by you is ecstasy. Baba. He was the poor, richest man in town. When he brought some money on a Saturday night for Mama, Sunday was alright. Baba was a poor man. Baba was a poor if I'm boring you. Oh, please pardon me. Girl, if you're lonely, answer the phone when it rings, for I'm lonely too. The loneliest man on the whole wide world is baby. Goed hear your voice say, Come on, baby, 13 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is Lekker Eigenwijs. Kinderen voor Kinderen heeft er ook weer een leuk nummer op gemaakt... waarop de kinderen in de klasse kunnen dansen en meezingen. Elke school geeft ze op zijn eigen manier een invulling. Zo komen er op de Hannie Schafschool ouders of andere familieleden... van de kinderen voorlezen in de klasse. Trots zitten de kinderen naast zijn vader, moeder en of opa en oma in de klas... terwijl er voorgelezen wordt uit een zelfgekozen boek. Het wakkert het lezen aan en boeken worden hiermee ook natuurlijk gepromoot. Ik weet niet of u gekeken hebt naar de beste zangers afgelopen weekend. Ik vond het deze keer een van de beste uitzendingen, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb gekozen voor Tangerine, Dance with My Father. Ik dat ik het kon. cursus Positief Zelfbeeld. Als het beeld van jezelf negatief is... dan dringt positieve informatie uit de omgeving moeilijk door je door. De vaste overtuiging niet waar te zijn...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 De deelname is helemaal gratis... En aanmelden moet je je eigen wel eh, via Marion Schouten, at plus.zandvoort.nl of het telefoonnummer 06 412 75228. 06 412 75228. En het is dinsdag 15, 22 en 29 oktober. Van 2 uur tot 4 uur middags. En de locatie Zandvoort Noord. Morgen ga ik met mevrouw naar een, eh, een optreden van de Bee Gees Forever. En hier is vast een klein voorproefje van de Bee Gees zelf. 40 is een reggae- en popgroep uit Birmingham. UB40 werd opgericht in 1978. Tijdens zijn bestaan heeft de band verschillende grote hits gehad... waaronder de nummer 1 hits, de eh, You Got Babe en Red Red Wine en Kingston Town. Ik heb gekozen voor een iets minder bekende UB40 met Don't Break My Heart. Ervaringscafé. Het thema deze keer is zingeving. Wat vind jij belangrijk in het leven en hoe geef je na een moeilijke periode weer zin aan je leven? Misschien vind je dit nog steeds niet gemakkelijk. Zingeving is dit keer het thema van de Herstelcafé. Voor meer informatie m.schouten.plus.zandvoort.nl of het telefoonnummer 06 412 75228 06 412 412-75-228. En het is dinsdag 15 oktober van 7 tot 9 uur s'avonds. avonds. En locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. En hier komt er een speciaal voor mijn vrouw, de Four Tops.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 Het eerste uur zit er alweer op. Ik eindig met I Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. Graag tot straks, na de boodschappen en het nieuws. Tot zo. I need your love so bad. Need your soft voice that talk to me at night.